It's, about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afro Jack. Hey, this is Lenny Zuleville. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin Van Buren. Noem ons de Nederlandse Super Bowl op het gebied van dance. We spelen vanavond de Olympische Winterspelen in de categorie dansen. Dit is Dance Department of jaar. Goedenavond, ik ben Armin van Buren. Wees welkom op de lekkerste avond voor je oren. Tot middernacht ben ik bij je met drie uur lang. Alleen de allerbeste dance. En straks om 11 uur komen collega's Lucas en Steve langs voor de exclusieve hotmix. En gaaf om wat van je te horen in de gratis 58 app Ben benieuwd naar jouw weekendplannen. We beginnen met de nieuwe Calvin Harris en Kasabian. Dit is Release the Pressure. lose control. met Thomas Newson en Lovra. Bad Habit hoorde je in Dance Department op 538. Dan weer nieuwe muziek van Nederlands trots, Mau P. De man die ongeveer heel Amerika voor zich won in anderhalf jaar tijd... en deed hij onder andere op Coachella. Tijdens zijn set draaide hij een hoop nieuwe tracks... waaronder de track die deze week dan eindelijk uitkwam sinds die eh, set op Coachella meerdere keren deze track getest op andere plekken en heeft hem een beetje gefine-tuned. En nu ziet hij dus eindelijk uit en mogen wij hem ook met je delen. De final versie van Maupi en Neck hoor je nu in Dance Department op 538. krijg hier zo'n kippenvel van. Vorige week onze worldwide warning. Niet voor niets natuurlijk. BLR en Rob Styles en Robbie Rise in the club. Dan even naar Roemenië voor het Untold Festival. We maakten er vorig jaar nog een special. Ze hebben de line-up voor dit jaar gedeeltelijk al bekendgemaakt. En dat is zeker niet mis. Onder andere Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Marshmallow en Afrojack gaat back to -back met Rehab. En nog veel meer natuurlijk. En moeten er ook nog meer namen bekendgemaakt gaan worden? Wij zijn heel benieuwd naar die line-up. Het vindt plaats van 6 tot 9 augustus. En wie weet zijn wij er ook weer bij. Verder met Fisher en Rain in Dance Department. Oké, dan Sid voor deze Visions Blurred. Je hoort het hier in Dance Department. Kijk even in de app inbox. Vandaag volop Valentijn gevierd met mijn man. Lekker uit eten geweest en nu naborrelen met Dance Department aan. Dat zegt Liesbeth. En eh, Femke stuurde ook een berichtje. Geen Valentijn voor mij. Lekker single op de bank. Wel met Radio 538 aan gelukkig. Nou, we sturen je wat liefde vanuit de studio, Femke. En natuurlijk goede muziek. Check deze. Wat een plaat. Max Tyler en One More in Dance Department. I'm not ready to lead the rave. I came to move and dance and misbehave. I'm not ready to lead the rave. I came to move and dance and misbehave. brains. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive, and I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more breath, one more sip, one more tune when the bass hits. One more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, maybe, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. made, my eyes are glazed. I can't feel my face. I've set the pace and now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive and I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more grunt, one more sip, one more tune when the bass line hits. One more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, man, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, mate, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. slim gebruikt. Wat een kippenvel bij deze plaat van Nicky Romero's en Smack en Funky Beats. Je hoort het hier in Dance Department. Ik ben Armin van Buren, jouw reisleider tot middernacht met de allerbeste dance. De volgende track ben ik extra trots. We hebben een eh, tijdje lang geteased in onze sets en hij is eindelijk uit deze week. Gemaakt voor onze face-to-face set die we eerder deden. Samen met Maddox, Armin van Buren en Caroline Roxy. Dit is Mouth Go Lala in Dance Department. make you high, it can make you fly. As my mouth go la la la. go down. Hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom terug op de dansvloer. Vanavond is iedereen welkom, single of gelukkig in de liefde. En wie weet schiet Cupido vanavond wel met zijn pijlen op jou. Dan kun je volgend jaar Valentijnsdag vieren met de liefde van je leven. Genoeg vlinders in je buik voor nu. Tijd voor muziek. Tot middernacht de allerbeste dance. En straks om 11 uur zijn Lucas en Steve te gast met een exclusieve hotmix. Dit uur nieuwe muziek voor je van John Summit en Gordo samen met Reinier Zonneveld. Flinke namen dus. Maar ik trap hem af met de nieuwe Oliver Heldens. En die is heel dik. Dit is Run in Dance Department. remix mag er zeker wezen. De Sama remix van Cassie en Mad Rider. A Feeling I Miss in Dance Department. Het voelt misschien nog een beetje vroeg, maar je kan alweer stemmen voor de allerbeste club ter wereld. DJ Mac heeft de voting opengegooid voor de beste club ter wereld 2026. Vorig jaar stond de High op Ibiza voor de vierde keer op nummer 1. Je kunt stemmen tot 18 maart op de website van DJ Mac. En nee, Dance Department staat er niet tussen. Deze club luister je helaas alleen op de radio. Maar dat is ook een luxe, toch? Met nu in onze line-up Majestic, Jungle 70 en Kai Saunders, Creeping in the Dark. Bij 538 Dance Department. we know. creeping in the dark like a creature. If you never done it, then we're coming as a teacher. Baseline. your buzzing, show me a sign. From the underground we get deeper. From the underground we get deeper. From the underground we get deeper. From the underground we get deeper. Creeping in the dark like a creature. If you never done it, then we're coming as a teacher. Baseline. Cause it's naughty. I jumped on it the baseline caught me. And when I calm, i be rolling to the rhythm the rhythm and the bass are the vibes that taught me. Boy, we get crazy. Give me a mic, get high, dive lazy. So when you're creeping, it's a radio. MK en Ilios Barrientos met Never Let You Go. Ik ben Armin van Buren, dit is Dance Department op 538. Ik heb een eh, splinternieuwe Worldwide Warning voor je klaarstaan. Dat is onze belangrijkste dance track van de week. Het hele team heeft weer bij elkaar gezeten en we waren het deze week unaniem eens. Dit moet hem zijn. Gordo en Reinier Zonneveld zijn twee namen waarvan wij niet hadden verwacht dat ze samen nog eens met een track zouden komen. Sowieso is het BPM natuurlijk wat lager dan we van Reinier Zonneveld gewend zijn. Maar ik denk dat dit wel eens de grote internationale doorbraak voor Reinier kan zijn. Het zou toch tof zijn. Nu bij Dance Department, Reinier Zonneveld en Gordo. Dit is Loco Loco, the worldwide warning in Dance Department. 538 Dance Department. Worldwide warning. Tú me tienes loco, loco contigo Que tatu si es coco Tú me tienes loco, loco think I'm out of my mind. I think I'm going insane. Bang, bang, bang, this beat is twisting my brain. I think I'm going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane, going insane. I'm going insane. This beat is twisting my brain. I think Out of My Mind in Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik heb iets super tofs voor je. 27 en 28 februari aanstaande vindt mijn festival A State of Trance weer plaats in Rotterdam Ahoy. Met onder andere Maddox, Deep Dish en Oliver Heldens. Jij kan daarbij zijn. Ik heb kaarten voor jou en je vriendengroep. Dus stuur even een DM naar Dance Department Official op Instagram met jouw motivatie waarom jij en je vrienden dit jaar bij A State of Trance willen zijn. En wie weet win je ze. Verder met John Summit en Shadows. is on now. No fear is gone now. When it's sundown, we go all out. Hundred million, I fall out. Ice veins, it's on now. When it's sundown, we go all out.